Jan van der Putten met het NOS-journaal. Pinder Marokkanen uitspraak met opzet gedaan om Marokkanen als ras te beledigen. Dat zegt het Openbaar Ministerie, dat vandaag verder ging met het requisitoor. Wilders richtte zich op Marokkanen als bevolkingsgroep... en hij besefte dat hij beledigend bezig was, zegt het OM. De strafeis wordt aan het begin van de middag verwacht. Tegen de vrouw die terecht staat voor de moord op zakenman Ton Kuif... eist het Openbaar Ministerie 20 jaar cel en tbs. Volgens het OM lokte oud-karatekampioen Janet S. de zakenman naar een chalet in Ermelo voor een seksdate. Daar werd hij met een bijl om het leven gebracht. Het huisje werd in brand gestoken. Kuif zou ook zijn afgeperst. De verdachte zou hebben samengewerkt met drie anderen. De vrouw ontkent dat ze seks had met Kuif en dat ze hem heeft vermoord. Fraude met teruggedraaide kilometertellers kost ongeveer 160 miljoen euro per jaar, zegt de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De RDW schat dat er 163.000 auto's rondrijden met tellers waarmee geknoeid is. Dat kan gevaarlijk zijn. Door het gesjoemel lijkt een auto jonger, maar kunnen onderdelen al lang versleten zijn. De Belastingdienst moet afblijven van de schadevergoeding voor letselslachtoffers. Dat zeggen drie organisaties die met zulke slachtoffers te maken hebben. Het bedrag dat mensen krijgen na bijvoorbeeld een verkeersongeluk kan oplopen tot honderdduizenden euro's. De fiscus ziet dat als vermogen en stuurt een belastingaanslag. Actrice Audrey Hepburn heeft in de Tweede Wereldoorlog nooit in het verzet gezeten. Het Airborne Museum in Amsterdam ontdekte dat bij onderzoek voor een tentoonstelling. Audrey Hepburn woonde in Arnhem. Ze zou als koerierster geheime berichten en verzetskrantjes rond hebben gebracht. Na de slag om Arnhem in september 44 zou ze hebben geholpen bij de evacuatie van Britse militairen. Het museum kon nergens bewijs voor vinden. Het weer, wat regen, maar ook wat zon. Aan het begin van de avond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Die titan. Nou zeg, niet, vraag niet hoe. Nou, nou, nou. Het was weer wat hè, met het openbaar vervoer ja, van jou Ja, het, was weer helemaal geweldig. Het eh, helemaal, eh, helemaal weer super. Ja. Ja, dat komt... Uh, uh, de firma No Service, zoals ik ze tegenwoordig noem. NS dus. Die heeft een beetje een hekel aan het lijntje tussen, tussen Alkmaar en Haarlem. Ja. En daar laten ze normaal al hele oude treinen rijden. Eh, oude sprinters. En nou hebben ze nog oudere treinen erop gezet. Die boven de eerste plaats nog langzamer zijn dan de sprinters. En die ook niet goed werken. Want eh, de trein liep gewoon vijf minuten vertraging op. omdat, De, omdat, De, deuren niet dicht wilden. Nou ja, dus de conducteur moest de hele trein langslopen... om te kijken of alle deuren wel dicht waren. Nou, het is, het is oh, echt schandalig. het is te schandalig voor woorden, echt. Ja, ja, maar het is ook een groot misverstand hier in Nederland. Hè, dat de mensen denken dat de NS op tijd rijden. Ja, nee, ze, rijden op rails, hè? Ze rijden op rails, ja. dat is het. Precies, Wauw. desalniettemin... Hij is er. Hij is er. En ik ben er ook. En toen in Haarlem nog eens een keer vier, minuten. We waren nog niet klaar. Ja. En toen in Haarlem nog eens vier minuten vertraging. Jeetje. En toen waardoor ik dus net de bus miste. En toen moest ik vijf minuten, vijftien minuten op de bus wachten. Nou ja, jongens. Oh, je, maar je was al in Heemstede. Nee. Oh, je was in Haarlem toen? Nee, jij hebt je telefoon niet al staan. Ik had jouw berichtje gestuurd. Ver, eh, vertraging, ik kom over je Heemstede. Ja. Ja, maar jij kijkt niet. Nee, hij stond uit. Ja, dat zag ik. Ja, waarom ik zo'n ding heb, ik weet het niet. Nee, dat snap ik ook niet. Want ik denk, nou, ik zal je besparen dat je voor niks naar het station moet rijden. En dan sta ik er toch. Laat ze er toch. En dan denk ik, wat blijft die? Dus dan denk ik, oh, even kijken of mijn telefoon aanstaat. Nee, die staat uit. Ja. ja. Nou, nou ja, uh, Goedemiddag, luisteraars. Sommige wat, wat gezellig. Dat... <laughs> sommige mensen zouden... Eh, nou, nou, ja, er komt nog een berichtje. Het zal wel voor Dolly zijn. Er kwam er een berichtje? Was er kwam een berichtje binnen nou, ja, niet voor mij hoor. Oh, naar jou. Nee. Nou, eh, nou, we zijn er weer. Goedemiddag luisteraars. Ja, ook goedemiddag. Wat gezellig dat u weer allemaal naar ons luistert. Ja. En, uh, u dat nog leuk vindt. Ja, <laughs> het gezeur over die NS elke keer. <laughs> nou ja. Nee hoor, je hebt gelijk hoor, u. Je hebt ja, gelijk. Ik vind, ik vind ook dat ik gelijk heb. Ja, heb je ook. Je hebt dus toch een tijdje geleden hadden jullie een gesprek erover in Beverwijk? Ja, ja, ja. Maar eh, nou, ja. ja, met, is daar nog aantal, wat eh, uitgekomen? nou, dat weet ik niet. Eh, nee? nee? we hadden een aantal Kamerleden. Ja. Tweede Kamerleden, die waren in Beverwijk om erover te praten. Ja. En die zouden zich dus inderdaad eens even met de staatssecretaris van eh, infrastructuur eh, gaan eh, onderhouden daarover. Maar dat is duidelijk nog niet gebeurd. Jawel, dat is al wel oh. gebeurd. Maar in Den Haag duurt alles lang, hè? Ja, of ze heeft gezegd van het gezeik daar. De, ja. Laat ze maar eens weten hoe rijk ze waren. We gaan het nog even lastiger voor ze maken. Ja, precies. ja, ja, ja, nou, Misschien is, het dat wel. Ja. Nee, maar goed. het liedje, dat zal eeuwig duren. En dat geldt ook voor de problemen op het spoor bij de NS. Ja. Het liedje zal eeuwig duren. Is dat zo? Ja. The oh, song het liedje wat nu komt? Ja, the song will last forever. Dat is Lou Rawls. En dan is je buurvrouw nog een gek op. Speciaal voor Sandra dit. the <laughs> oh, song will last forever. will last forever. Oftewel, het liedje zal eeuwig duren. Wat scheelt het? Ja, wat scheelt het? Vijf minuten. Dat is ja. aardig lang hoor, voor een liedje. Ja, dat is waar. Daar heb jij gelijk in. Ja. Oh, sorry hoor. Ik druk weer op het verkeerde knopje. <laughs> Het is eh, een nieuwe single van Coldplay. Everglow. In A3 in 1. say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still, I see it celestial. And I should, but I can't let you go.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 God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all he is. He wants to know how do we treat each other? How do we help each other? So I'm gonna dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bringing people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it. Ja, ja, ja, Ja, ja, maar ja, dat komt omdat je heel druk aan het zoeken was. Ja, en ja, Alles, maar dat moet je in je eigen tijd doen. Ja, maar als je, als je één keer, <laughs> als je één keer in, eh, aan het zoeken bent, dan... ja, eh, ja, en als alles één keer te laat is, is ook alles te laat. Hè. Dat, ja, dat, dat, is een wet van Murphy. Hè. Eh, ja, ja, Maar goed, daar gaan we het daar niet over hebben. Je hoort de, de nieuwe van Coldplay nou, dat, eh, eh, die komt echt in de crematie top 10 ja, te staan, ja, denk dat denk ik ook. Dat wat een goede mirakels, wat een triest nummer, jongens. Ja, maar het ging ook een beetje over Mohammed Ali. Hè? Die hoorde je er ook in. Oh, is dat zo? Ja, dat oh. heb je waarschijnlijk niet gehoord. Maar... Nee, nee, nee. Ik denk dat dat net was toen jij zei, hoor je dat, hoor je dat? Ja. Toen was je naar nou iets anders aan het luisteren en toen ging je dat wisselen. Eh, nou, dat was dus... Uh, was eh, mijn hele concentratie. Ja, het is jammer. We gaan naar de 3 in 1. En eh, ik had het u dinsdag al beloofd. dinsdag hebben wij aandacht besteed aan Leon Russell. Die het weekend overleed. En vorige week werd de wereld ook opgeschrikt. Hoewel men het al verwachtte. Want gezien zijn laatste album eh, vorige week ook, verleed ook op 82-jarige leeftijd Leonard Cohen. En Leonard Cohen was natuurlijk een, eh, ja, een poëet. Eh, hij was ook wel wat, wat somber, vond men.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 And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise. The highest of wild folder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Dat blijft een eh, prachtig nummer, vind ik dit. Een van zijn mooiste. Ah, vind ik persoonlijk, hoor. Ah, man, geweldig, geweldig. Maar ja, dit doet me ook altijd weer denken aan een, uh, aan een heel lief vriendinnetje van me. Ah. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat blijft zo. Dat, Hebben eh, jullie samen opgewalst? Ja, hebben wij samen opgewalst. Ah, ja. de Engelsen. Het was niet Angela. Wezen. Oh jee. <laughs> was, was voor, voor tijd. Ja, was voor haar tijd. Ja, Maar het is echt zo'n mooi, eh, mooi nummer van eh, deze Leonard Cohen. Ja, ik vind alles van Leonard. Bijna alles vind ik mooi. Ja, jij bent fan, hè? Ik ben een ons, ik was, ik ben, nou, ben nog steeds een ontzettende fan van al op heel jonge leeftijd trouwens, hoor. Fan blijf je voor het leven toch? Is waar, ja. ja, dat is waar. Hey, eh, prachtige liedjes hoort u achtereen volgens zijn versie, de oerversie van uh, Halleluja. Later natuurlijk door veel mensen uh, gecoverd en verkracht. Uh, mag ik toch wel zeggen? <laughs> Ja, vind ik wel. Ah, ik sommige, sommige mensen hebben er toch wel hele mooie dingen mee gedaan. Zoals Jeff Buckley is fantastisch, die, die, die versie. En, Maar van die geel, die geeltante die, die, eh, die, die, die voice ermee won, vond ik verschrikkelijk. Ja, dat maar vond ik echt verschrikkelijk. als je dan weer hoort hoe... Uh, wat, is het nou Nick of Simon? Ja, die heeft hem ook gezongen. Ja, ja, oh man. En die doet het weer prachtig. Kippenvel, kippenvel. Wat zong die man dat mooi. Ja, dat is oh. ook zo. Maar ja, die kan ook echt zingen. Die kan echt zingen. Ja, die jongens kunnen echt zingen. Dat klopt. Ja, Want er wordt wel eens wat minacht, ja, gedaan, Nick en Simon. Maar vergis je niet over de jongens hoor. Nee. Nee, nee, nee. Ik ken ze nog uit een, prachtige stemmen. Ik ken ze nog uit hun begintijd. Ik heb zelfs met ze gespeeld toen ze nog helemaal onbekend waren. Oké. In een kroegje in Volendam. Oh, dat had ik nooit vergeten. Ja. ja, toen deden we liedjes van Simon Garfunkel. Maar uh, dat, uh, dat Daar zijn ze heel goed in. Want dat hebben ze ook eh, veel gedaan met die uitzendingen op televisie. Hè? Nick en Simon in de USA. Ja. Hebben ze ook veel eh, Simon en Carfunkel. Nou, dan krijg je net zoveel kippenvel als van de, van de echte hoor. Ja. Nou, we hadden het over Leonard Cohen. Oh ja, dat is waar. We zijn, we zijn een beetje weggedreven. Ja, een beetje afgedreven. Terug naar Leonard. Ja. Leonard Cohen dus, En hij is een eh, poëet uit, uit eh, Canada. is hier geboren. En, en hij is op een gegeven moment was hij dichter poëet. Dus en eh, ja, hij werd op een gegeven moment ook bevangen door de muziek. een zijn teksten zetten dus op muziek. En dat leverde prachtige, mooie stukken op. Hele dramatische stukken, maar ook wel best wat vrolijkere stukken. En uh, ehm, u hoorde er drie van. Om te beginnen dus zijn oerversie met Hallelujah. Daarna natuurlijk het nummer dat in Nederland vooral bekend is geworden... door de uitvoering van Herman van Veen, die overigens ook prachtig was. Suzanne, eh, of Suzanne. En daarna het eh, prachtige Take This Waltz. Echt een fantastisch mooi nummer van hem vind. Goed, nou, we zijn er de late kant. Maar ja, goed, alles is laat, zelfs de trein. Dus eh, wat dat betreft... Ja, daar eh, begon het, hè? Daar begon het, ja. Ja, ja, ja nou, dus de nou, Murphy, hè? Wat een effect het allemaal heeft. Ja, dat is de wet van Murphy, Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Dan volgt inderdaad hier een eh, stukje regionaal nieuws. Het is 17 november 2016. Ik begin het nieuws niet met nieuws, maar met een oproepje. We kregen hier namelijk een mail van de heer Ger van Galen... En eh, die is sinds enige maanden op zoek naar vroegere dienstmakkers... omdat hij een reunie wil organiseren. En eh, die eh, zoektocht, ja, dat is een helskerwij. Zeker omdat Defensie en andere organisaties geen inlichtingen willen verstrekken... in verband met de wet op de privacy. Dus vandaar dat hij een beroep doet op ons en daar werken wij natuurlijk graag aan mee. Eh, hij is op zoek naar zijn dienstkameraden van de lichting 74-1, denk ik. Die in, die periode, die in de periode van 1974 en 75 gelegerd waren te graven in de Generaal de Bons kazerne. En eh, zij waren bij de Bravo-batterij. Nou, eh, wilt u eh, reageren? Dat kan telefonisch op nummer 06 26 899 296 of per e-mail naar gerardus.van.galen met 1a apenstaartje telenet.nl dus b e Dus Galen apenstaartje telenet.be. Ik zal straks even aan Ruud vragen of ik het eventueel op onze Facebook-site voor het Lunch mag zeggen. Nou, dat lijkt me verstandiger, want ja. telefoon, dat telefoonnummer onthoudt niemand. Want op het moment dat jij het moeten ze nog een pen pakken. Ja, 06 26 899 296 nee, inmiddels de pen gepakt. Nee, ik zet het straks even op We de eh, zetten het op onze Facebookpagina Zandvoort Lunch. Ja. En dan kunt u het even op uw gemak nalezen. Zo is dat. Ja. In... Eh, we hebben het er net over gehad trouwens. Dan heb ik daar weer een berichtje over. Want een supermarkt in Zandvoort had afgelopen maandag... een paar vreemde klanten in huis. Want normaal gesproken doen de klanten daar hun dagelijkse boodschappen. Maar nu kwam er een hele ploeg opnames maken... voor de nieuwe videoclip van het Volendamse zangduo Nick en Simon. Nou, dan kijk je toch wel even raar op, hè? Nou, even later waren de filiaalmanager en de medewerkers eraan gewend... maar ze vragen zich toch wel af hoe deze clip eruit zal komen te zien. Nou en denk alle Zandvoorters ook. Afwachten dus. Dan even, eh, ja, is ook niet echt nieuws en toch misschien wel een beetje nieuws voor menigeen. Want bent u nou woonachtig in Zandvoort of Bentveld en slecht ter been... dan kunt u gebruik maken van de belbus... De belbus rijdt binnen Zandvoort en Benveld... en is voor jong en oud voor het doen van boodschappen, familiebezoek... maar ook voor bezoek aan een arts of vervoer naar activiteiten. En dat weten dus een heleboel mensen niet. Je hoeft niet... Eh, is ook een activiteit. Oh ja, dat mag ook. hoor. je, mag, je mag, mag, ook naar de kroeg laten Ik vraag me alleen af of je om drie uur s'nachts nog kan eh, bestellen. Dat, denk ik niet. Echt. Nee, hè? Oh, wacht even, daar komt hij. Nee, nee, dat kan niet. Want oh. de belbus rijdt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot Vijf uur. Oh, Smiddags, niet ochtends. Heel vroeg, ja. <laughs> ja. Gewoon ochtends beginnen om tien uur. Nou, en op oh, wacht even, want op maandag rijdt de belbus ook van half zeven tot half tien. Een eventuele rollator mag ook mee en je wordt op een afgesproken tijdstip van huis opgehaald en weer thuisgebracht. Aanvragen voor de belbus moet wel van ruim van tevoren, uiterlijk één dag en dat kan bij het pluspunt op telefoonnummer. Daar komt weer een nummer. Dus pak even pen en papier. En anders vertel ik het straks over een uurtje nog wel nog een keer. 5717373. En eh, doe het op tijd, want vol is vol. Hè? Want die bus is natuurlijk maar beperkt in het aantal zitplaatsen. Je kunt tijdens werkdagen bellen tot half vijf. En een kostprijs van een retourrit is 1,70 euro. En van een enkele reis, u raadt het al, 85 cent. Vanavond wordt een spannende avond voor een heleboel Zandvoorters. Want 17 eh, november 2016 wordt de avond van het ondernemersgala... en wordt bekendgemaakt wie de onderneming van het jaar 2016 gaat worden. De eh, dresscode is feestelijk chic. Eh, de ontvangst is om half acht in de haven van Zandvoort... en van half acht Half acht tot half negen is de netwerkborrel. En het hoofdprogramma is van half negen tot tien uur. En daarna is er een feestelijke afsluiting die duurt tot half twaalf. Nog eventjes in vogelvlucht de categorie horeca is... Rabbel, Ajuma, De Zeemermin. De categorie retail is Bruna, Sectime en Sunny Beach... En in de categorie overige zijn genomineerd Kenamju Zandvoort, Circus Zandvoort en Jump XL Zandvoort. Nou, kunt u nou niet persoonlijk aanwezig zijn bij het ondernemersgala... en u wilt het niet missen, is dat geen probleem... want het gala wordt live uitgezonden op Periscope... en daarvoor moet u de gratis Periscope-app eh, downloaden... of eh, zoek even op uh, ondernemersgala Zandvoort, daar kunt u het ook vinden... Ik heb wel een tip voor de haven van Zandvoort. Nou? Nou, ze willen dat iedereen uh, chic komt, hè? Nou, de dresscode is eh, feestelijk chic. Ja, ja. ja. Dan moeten ze wel die bordjes no smoking uit, eh, weg doen. Want anders dan kleedt iedereen zich uit. <laughs> Alleen met een stropdas om. Hè? Dat heeft Peter Jan Rens een keer gedaan in zijn show hè, voor kinderen. Ja. Is hij het podium opgegaan alleen met een stropdas om. En weet je wat die kinderen riepen? Oh. Hij heeft een stropdas om. Ja. Ja, in plaats van hij is bloot. Ja, precies. Ja. Dat was het? Eh, ja, laten we de, de, de, andere nieuwtjes doen voor het volgende uur wel. Want anders ZFM lopen we helemaal zo uit.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 De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig over land... en krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6... Dat zag ik al toen ik eh, bij het station stond te wachten op collega Ruud Jansen... want menige fiets en scooter lag omver. En de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond trekt een gebied met flinke buien van noordwest naar zuidoost over het land... en bij die buien is ook kans op onweer en zware windstoten. De buien trekken komende nacht naar het zuidoosten weg... en daarna is het eventjes droog, maar tegen de ochtend volgen wederom buien. De zuidwestenwind waait matig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Dan nou, nog even de dag van morgen. Dan schijnt ook weer geregeld de zon. Maar wederom komt het ook weer tot enkele buien. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graadjes. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. volgende liedje van de Sidekick. <clears throat> dat is <laughs> volledig ter verantwoording van de Sidekick. Ik neem hem. Weer of neem je hem? Nee. Oh, ze neemt hem. Oké, nou. Ik, neem de verantwoording. Sidekick. Op CFM Zandvoort. oh je zet je hakken in het zand. Kun jij niet gaan emigreren, het is met jou echt kut met peren. Jij trekt alles uit zijn verbaal. De hele dag maar klagen en maar zeuren. Hele heen, hele ho. Zoals jij wilt, zo moet het ook gebeuren. Ja, het kan. jou met Jan, ik kut met Peer. Jij trekt alles uit zijn verbaal. Ja, jij weet echt alles beter. Alles moet op jouw manier. Al wat brandt, dat maak je heten. Sylvana, doe mij een plezier. La la la. trekt alles uit zijn jou legt het met peren, en alles uit zijn verband. Ja, ja. En weet je wat ik dan het laffe vind van alles? Dat zo'n vent dan achteraf beweert van... Nee, ik bedoel haar helemaal niet. Nee, nou, dag. <laughs> het ligt er zo dik bovenop. Dat is, eh, dat is Sylvana eh, en dan nog een stukje Sigins komt de stoomboot erin. Ja, ja, ja, ja. Ja, dit roep je over jezelf af. Eh, sorry als je je zo opstelt. En, dan moet je voor je punt gaan staan, vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. En, ja, want ik neem u ook, het is op mijn verzoek, ik neem volle verantwoording. Dus als ik morgenavond bij DWDD zit... Ja dan eh, weet je wat er gaat gebeuren. <laughs> Tegenover zult, ik ga er zo tegenover zitten. Ja, hoor. ja maar het is... Het is eh, ja, sorry. Eh, eh, normaal gesproken doen we dat niet. Maar ik hoorde dan vanmorgen over, over dat proces tegen Wilders. Ik ben geen fan van Wilders. Laat ik dat even van tevoren even duidelijk zeggen. Maar als ik dan gisteren lees dat een van die figuren van die partij Denk... gezegd heeft dat de moord op Theo van Gogh... dat, dat, dat, geen terroristische aanslag is... dan zeg ik, wordt die dan niet vervolgd? Want dat vind ik minstens nog erger. Als ik mhm. eerlijk ben. Mhm. maar goed, laten we verder eh, eh, geen politiek bedrijf in Nee, laten we dat maar niet doen. maar, eh, we mogen best wel zeggen dat we toch wel vraagtekens bij bepaalde dingen... En wij zijn voor Zwarte Piet. Dat, dat zeker, tuurlijk. Dit is Blauwzen. Met zijn nieuwe, heel apart. de man maakt gewoon hele aparte muziek. En dat vind ik dan, dan nou weer leuk. Om dat gewoon af en toe eens even eh, te horen. Everything Stops heet het nummer. En dat was van Blauwtsoen. En uh, dat, ja, die man is gewoon heel apart. En eh, het is ook het, het, het antitype van de popster, zou ik maar zeggen. Maar het, is wel, het is wel leuk. Goed, ik heb er nog één voor u. En dat is van Genesis. En dat heet Land of Confusion. En dat is de laatste voor het Nationaal Journaal van 1 Genesis met Phil Collins. En de geruchten gaan, of de berichten zijn, dat ze wederom op tournee gaan eh, met Phil en met Mike Rutherford en Tony Banks. Die gaan het weer doen. Eh, schijnt, zijn de berichten. Nou, wat ik me daarmee moet voorstellen, het zal wel goed komen. Laten we het daar maar op houden. Ja, nou, applaus. Nou, lekker dan. Huh? Beetje applaus, dus nooit weg. En je waardering en zo. Ja, jongens. We gaan naar het uh, NOS Journaal van 1 eh, uur. Ik kan u alvast melden dat het Openbaar Ministerie tegen Geert Wilders een geldboete heeft geëist van 5000 euro. Nou, <laughs> daar lacht hij om. Oké, nou, en tot zo hè.